Dat zou volgens de stichting een milieuramp zijn. Bij de brand is één bemanningslid omgekomen. Anderen moesten van het schip springen om van het vuur te vluchten... vertelt deze reddingsmedewerker. We hebben ze er één voor één... Eh, eh, nou ja, zijn ze gesprongen en uh, hebben ze uit het water gevist. In totaal zeven uit het water gevist. En eh, toen was de helikopter te plaatsen en die heeft de rest eraf gehaald. Eh, dat was op dat moment uh, de, de, juiste apparaat om, om, om die mensen eraf te halen. 16 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Jongeren die zonder werk zitten, niet naar school gaan of dakloos zijn... gaan erop vooruit als ze tijdelijk een basisinkomen krijgen. Blijkt uit een proef met 30 jongeren in Eindhoven. Sommige jongeren dachten dat het een grap was, schrijft de krant Trouw. Toch heeft het serieus zin, volgens onderzoekers. Met het geld lukt het bijvoorbeeld om een vaste baan te fixen... een diploma te halen en schulden af te betalen. In Bokstol in Brabant ligt de weg bezaaid met varkensvlees. Het lijkt erop dat een vrachtwagen een rotonde iets te snel heeft genomen. Daardoor is waarschijnlijk de trailer gescheurd en is al het vlees op straat terechtgekomen. Het opruimen gaat waarschijnlijk nog wel even duren, meldt Omroep Brabant. En het wordt een nachtje doorhalen of heel vroeg opstaan voor alle oranje supporters. Vannacht om drie uur speelt Nederland een WK-wedstrijd tegen het Amerikaanse voetbalteam. De VS is een supersterke tegenstander, maar dat betekent niet dat Nederland kansloos is, denkt sportverslaggever Tom van het Hek. Het zal toch wel een hele gelijkwaardige wedstrijd worden, zoals we veel wedstrijden zien op dit WK. En ja, voor mij zijn de Verenigde Staten toch, eh, helaas moet ik het zeggen, maar misschien heb ik het helemaal mis, toch nog wel licht favoriet in deze wedstrijd. Maar de kansen voor Nederland zijn er zeker, maar Nederland zal een heel hoog niveau moeten halen. Krijg je nog het weer? Er trekken tot het begin van de middag pittige buien over. Soms met onweer, hagel en windstoten. Daarna droog en er komt ruimte voor de zon.